Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval op een flatgebouw in Beirut zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is onduidelijk. De aanval was in een dichtbevolkte centrale wijk van de Libanese hoofdstad. Er was vooraf geen waarschuwing gegeven om te evacueren. Het Internationaal Energieagentschap heeft voorgesteld om een grote hoeveelheid oliereserves vrij te geven. Dat meldt de Wall Street Journal. Het agentschap hoopt daarmee de olieprijs wat omlaag te brengen, zegt energie-expert Jillis van den Beukel. Dan verminder je de prijsstijging wat. Met andere woorden, eh, je neemt het probleem niet weg, maar je, ja, je verbindt de pijn. De olieprijs is scherp gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Waarschijnlijk wordt er vandaag een besluit genomen over het vrijgeven van de oliereserves. Het waterschap Zuider-Zeeland begint vandaag de campagne... Bereid je voor op noodsituaties in Flevoland. Het waterschap gaat inwoners via een folder waarschuwen... dat het riool kan overstromen bij een langdurige stroomstoring. Het is niet de bedoeling dat mensen nu bang worden, zegt het waterschap. Het hangt gewoon heel erg af van de omstandigheden. Hoe hard het regent, hoe lang het regent. Kijk, als de bui die in de zomer van 21 eh, in Limburg valt... Eh, of hier zou vallen, ja, dan krijgen we echt wel water op straat. Eh, en dan duurt het echt een poosje voor voordat we dat weer weggepompt hebben met onze noodaggregaten. En daarom is een van de adviezen om de wc op de begane grond in zo'n situatie af te sluiten. Als PSV komend of volgend week einde landskampioen wordt... geldt er bij de huldiging in de binnenstad van Eindhoven... een tassen- en fakkelverbod, heeft burgemeester Dijsselbloem besloten... nadat het vorig jaar uit de hand liep. Er werd toen te weinig gecontroleerd of bezoekers vuurwerk of fakkels meenamen... gaf de gemeente achteraf toe. Het weer trekt regen over het land en er staat een stevige zuidwestenwind. Vanmiddag is het vaker droog en dan kan ook de zon doorbreken. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen is het droog en ook zonnig en dan wordt het maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat file tussen Apkoude en Knaalpunt Amstel 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Verder lossen de files nu aardig op, behalve dan op de N522 bij Almermeer richting Amstelveen.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 Your old man let you down. Like it, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Hey, love. Got me on my knees, hey, love begging, darling, please, lay love. it leaves my worried mind. Make the best of the situation, for I finally go insane. Please don't say we'll never find a grave. Tell me all my love's in vain. conmigo. stop le geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. about you, dear. Have I known you 20 seconds or 20 years?